Het NOS nieuws van 5 uur. Wouter moet seks leven, concludeert het kenniscentrum Rutgers... uit een steekproef onder 17.000 mensen. Vrouwen onder de 25 en mannen boven de 70 hebben vaker seksuele problemen. Bij de vrouwen gaat het bijvoorbeeld over pijn bij het vrije... en bij de mannen over erectieproblemen. Uit het onderzoek van Rutgers blijkt verder dat bijna een kwart van de vrouwen... te maken heeft gehad met seksueel geweld. Homo- en biseksuele mannen worden relatief vaak uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur. 25% heeft zo'n ervaring. Reddingswerkers in het zuiden van Californië hebben geen hoop meer dat ze nog overlevenden vinden van de modderstromen in de Amerikaanse staat. De autoriteiten richten zich nu op het opruimen van de rotzooi. Bij de natuurramp zijn zeker 20 mensen omgekomen, vier worden er nog vermist. De modderstromen van vorige week hebben tientallen huizen verwoest en honderden beschadigd. De modder werd veroorzaakt door zware buien in een gebied dat net was getroffen door bosbranden. Er waren daardoor geen bomen en planten om de bodem vast te houden. Het openbare leven in Griekenland ligt vandaag grotendeels plat vanwege een algemene staking. Onder meer personeel in het openbaar vervoer legt het werk neer. De staking is georganiseerd vanwege hervormingen die de Griekse regering moet doorvoeren om in aanmerking te komen voor nieuwe Europese miljardenhulp. De actievoerders zijn vooral boos over de inperking van het stakingsrecht. De Amerikaanse tennister Venus Williams is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De nummer 5 van de wereld werd in twee sets naar huis gestuurd door Belinda Bencic uit Zwitserland, die 78ste staat op de wereldranglijst. Vorig jaar stond Venus Williams nog in de finale in Melbourne. Het weer is bewolkt vandaag en tegen de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het waait stevig, vooral aan zee. En de temperatuur ligt rond de 6 graden.